Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw zijn vier verdachten veroordeeld voor het extreemrechtse geweld op het Malieveld in Den Haag in september. Een anti-immigratieprotest liep toen uit de hand. Onder meer agenten en journalisten werden belaagd en ook waren er vernielingen aan het partijkantoor van D66. Een man van 22 kreeg de hoogste straf van drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij gooide onder meer stenen naar politieauto's. En een man van 42 kreeg tien weken cel, waarvan vier voorwaardelijk... omdat hij een brandende container richting het partijkantoor van D66 duwde. Rotterdam gaat harder optreden tegen daklozen en bedelaars bij grote kruispunten in de stad. Bedelopbrengsten worden ingenomen en wie hulp weigert krijgt een gebiedsverbod of een boete. Onder meer op de Westplaak bedelen mensen steeds vaker bij wachtende automobilisten om lege blikjes of geld. Daarnaast veroorzaakt een groep van zo'n 70 verslaafde daklozen volgens de gemeente op steeds meer plekken ernstige problemen. Een speciaal straatteam moet de grootste overlastgevers nu van straat gaan halen komen er opvangplekken bij en een ruimte om drugs te gebruiken. Op Oost-Java is de Semeru-vulkaan uitgebarsten. Verschillende dorpen zijn bedolven geraakt met stenen, lava en gas. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Eind vorig jaar barstte de vulkaan ook al uit. Toen vielen er 51 doden en raakten honderden andere, honderden anderen gewond. En volgende week wordt de zogenoemde fietsflat bij station Amsterdam Centraal gesloopt. De betonnen fietsenstalling van drie verdiepingen werd 25 jaar geleden gebouwd voor een paar jaar. Maar de sloop werd steeds uitgesteld. Hoewel er 2500 fietsen konden staan was de stalling vaak vol. Tegenwoordig zijn er twee grote ondergrondse fietsenstallingen bij het station gekomen. En daarom ging de fietsflat twee jaar geleden al dicht. Omdat er geen andere bestemming nu is gevonden wordt die vanaf maandag gesloopt. Het weer geleidelijk alleen nog buien aan de kust.